Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De eerste ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de nieuwe burgemeester Mandani van New York is opvallend gemoedelijk verlopen. De twee spraken elkaar in het Witte Huis op verzoek van Mandani, een democraat. Hij uitte in zijn campagne harde woorden over president Trump. Die noemde hem onder meer een volslagen idioot. Maar tijdens de ontmoeting ging het vooral over gezamenlijke doelen... zoals betaalbare huisvesting en het terugdringen van de criminaliteit. Op de klimaattop in Brazilië is nog altijd geen akkoord in zicht. De top is officieel voorbij, maar landen onderhandelen nog over het afbouwen van fossiele brandstoffen als olie en gas. In een concepttekst van Gasland Brazilië staat daar niets over, maar onder meer de Europese Unie wil dat er meer wordt gedaan tegen de uitstoot van broeikasgassen. Olieproducerende landen zoals Saoedi-Arabië noemen het onacceptabel om op grote schaal te minderen met fossiele brandstoffen. In België zijn de hulpdiensten afgelopen dag massaal uitgerukt... nadat een man had gemeld dat hij in zijn achtertuin uranium had verrijkt. De stof zou in een koelbox zitten. Die is onderzocht door een expert en die concludeerde al snel dat er geen uranium in zat. Een kernfysicus zegt tegen de VRT dat het vrijwel onmogelijk is dat iemand zoiets in zijn achtertuin doet. De man is aangehouden. Schaatster Femke Kok heeft voor het eerst een wereldbekerwedstrijd gewonnen op de 1000 meter. In het Canadese Calgary was ze ruim sneller dan de nummer 2 Isabel Greveld en Marit Vlederis, die derde werd. Jutta Ledam eindigde als vierde. Zij won vorige week nog de 1000 meter in Salt Lake City. Kok reed tijdens dat wereldbekerweekend een wereldrecord op de 500 meter. Het weer in het noorden en westen is kans op een winterse bui.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 I get those goosebumps every time, yeah When you're not around When you throw that to the side, yeah those goosebumps every time, yeah, 713 Through the 281, yeah, I'm riding Why they on me? Why they on me? I'm flying Sipping low-key I'm sipping low-key in Onyx Find a rider When I'm pulling up right beside you Pop star Lil Mariah When I text kick game wireless Throw a stack on the Bible Never Snapchat or took Molly She fall through plenty Her and all her guineas, yeah we at the top floor, right there off Duini.